Michel Koenen met het NOS-journaal. D66, CDA en VVD hebben vanavond bijna drie uur onderhandeld over het nieuwe minderheidskabinet. we zijn er nog niet, zegt D66-leider Jette. In het regeerakkoord zal er veel aandacht zijn voor internationale veiligheid, grip op migratie en woningbouw. Maar ook op een aantal andere grote prioriteiten. Deze week komen er onder meer nog maatschappelijke organisaties langs en daardoor zal er vaker in de avond worden gesproken. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de treinramp bij Córdoba. Daar botsten gisteravond twee hoge snelheidstreinen op elkaar. Er vielen zeker 40 doden en er zijn meer dan 170 gewonden. De hoge snelheidstrein ontspoorde op een recht stuk spoor... en mogelijk was één van de verbindingstukken tussen de rails gebroken. Groenland en Denemarken hebben met NAVO-topman Rutte gesproken over een NAVO-missie op Groenland en in het Noordpoolgebied. Rutte zegt dat hij met de Deense defensieminister en de Groenlandse buitenlandminister heeft besproken hoe belangrijk het gebied voor de collectieve veiligheid is. En dat Denemarken meer gaat investeren, maar hij zei niets over een eventuele missie of de dreiging van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. En Brahim Diaz, die gisteravond de omstreden strafschop voor Marokko... in de finale van de Afrika Cup miste, heeft zijn excuses aangeboden. Mijn hart doet pijn, gisteren heb ik gefaald... staat op de sociale media van de voetballer van Real Madrid. Het wordt moeilijk om hiervan te herstellen, want deze wond hield niet snel... maar ik probeer het, zegt Diaz. Hij probeerde te scoren met een stiftje over de keeper, maar dat mislukte... waardoor Marokko de eindzege van de Afrika Cup verspeelde. In de verlenging scoorde Senegal het enige en winnende doelpunt. De spelers en de technische staf die zijn net aangekomen in Senegal... waar iedereen van de president vandaag vrij heeft gekregen...